Mark Visser met het NOS Journaal. Mitt Romney heeft zijn oud-tegenstander Rick Santorum een kundige en waardige opponent genoemd. In de race om de republikeinse kandidatuur voor het presidentschap van Amerika gaf Santorum gisteren de strijd op. In een verklaring feliciteerde Romney Santorum met de campagne die hij heeft gevoerd. Ook de kandidaten Newt Gingrich en Ron Paul prezen Santorums campagne. Ze benadrukten dat ze zelf in de race blijven. Mitt Romney is nu torenhoog favoriet en zal het dus waarschijnlijk op 6 november opnemen tegen de democratische president Obama. Tussen de Filipijnen en China is vannacht spanning ontstaan over een groep onbewoonde eilandjes en riffen in de Zuid-Chinese zee. Het grootste oorlogsschip van de Filipijnen ligt er tegenover Chinese patrouilleschepen. De situatie is dreigend. Filipijnse schip wil de Chinese vissers bij de eilandjes arresteren toen de Chinese patrouilleschepen dreigend naderden. Volgens de Filipijnse autoriteiten wordt geprobeerd de gevaarlijke impasse op diplomatieke wijze op te lossen. De riffen en eilandjes liggen bij de noordwestelijke Filipijnse provincie Zambalas. Dat is een van de gebieden in de Zuid-Chinese zee waar zowel de Filipijnen als Chinezen aanspraak op maken. In het noorden van Mexico hebben onbekende acht taxichauffeurs doodgeschoten. Vier gewapende mannen schoten in de stad Monterrey. Eerst vijf chauffeurs dood bij een taxistandplaats. Een paar minuten later schoten ze even verderop drie chauffeurs dood. Bij de aanslagen raakten drie omstanders gewond, onder wie een meisje van acht. Volgens Mexicaanse media waren de acht dode chauffeurs die zonder vergunning taxiritten uitvoerden. Of dat iets met het motief te maken heeft is nog niet duidelijk. Het weer, vooral in het westen opklaringen. Overdag is er ruimte voor de zon.